Mark Hokker met het NOS-journaal. Niemand heeft ooit opdracht gegeven om de Molukse treinkapers in de punt te doden. Dat zeggen twee mariniers die bij de bestorming van de gekaapte trein in 1977 betrokken waren. Ze deden hun verhaal aan de rechter. Nabestaanden van twee omgekomen Molukkers hebben een zaak aangespannen. Zij zeggen dat de kapers in koele bloeden zijn geëxecuteerd door de mariniers. In totaal worden elf mariniers gehoord. In Rotterdam is gisteravond een vrouw van 28 aangehouden... omdat ze op drie verkeersregelaars was ingereden. De vrouw negeerde eerder op de avond in Amsterdam... aanwijzingen van een eerste verkeersregelaar en reed hem aan. Twee collega's zagen dat en gaven haar iets verderop een stopteken. Ook dat negeerde ze, waarna ze op de twee inreed. Een van hen werd meters meegesleurd. De vrouw werd later gezien in Rotterdam, waar ze is opgepakt. Waarom ze de verkeersregelaars aanreed, is nog onduidelijk. Het is ook niet bekend hoe het met de gewonde verkeersregelaars gaat. De voormalige Amerikaanse politicus Anthony Weiner moet 21 maanden de cel in. De rechtbank in New York heeft hem veroordeeld voor het sturen van seksueel getinte berichten en foto's naar een meisje van 15. De 53-jarige Weiner kwam eerder al in opspraak door sexting. In 2011 trad hij af als lid van het congres toen naar buiten kwam dat hij pikante foto's naar verschillende vrouwen had gestuurd. Later kostte een nieuw schandaal hem zijn kandidatuur voor het burgemeesterschap van New York. Het Openbaar Ministerie heeft zes jaar cel geëist tegen een man die zich voordeed als arts. De man, Ron O. uit Tilburg, was sportmasseur en voerde inwendige onderzoeken uit bij vrouwen. Ook betaalde hij vrouwen om onderzoek bij hen te mogen doen. Hij bekende vandaag een groot deel van zijn daden, maar zegt dat het niet om de seksuele opwinding ging. Hij wilde mensen helpen en zoveel mogelijk geld geven. Het weer. Vanavond en vannacht droog. Morgen overdag begint de dag opnieuw grijs. Later op de dag is er steeds meer zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Woensdag een vrijwel droge dag met geregeld zon en maxima rond de 20 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Laten we lekker gaan wandelen. Ga je zaterdag 30 september ook mee met een van onze 26 gezellige stadswandelingen? Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids en meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan. ANWB.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 Het nieuwe album is geproduceerd door Tom Petty en opgenomen met zijn oude Birds-maatjes David Crosby, Roger McQueen en Herb Peterson. Met Here She Comes Again is dit de eerste kennismaking.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 Met Southern Nights stond Campbell twee weken op de eerste plaats in 1977. In datzelfde jaar bleef hij met de Neil Diamond compositie Sunflower steken op een vierde positie. Crossroads, nummer 1 country hit.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 eerste gezamenlijke plaat van Alison Moorer en Shelby Lynn is voorzien van een niet heel spannend, maar wel mooi en verzorgd klinkend rootsgeluid, waarin wat mij betreft vooral het snarenwerk van een heel legioen gitaristen en het meeslepende toetsenwerk opvallen. Ook Merle Haggard's song Silver Wings weten ze op voortreffelijke wijze neer te zetten. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. silver wings shining in the sunlight, roaring engines heading somewhere in flight, taking. standing here behind. Rodney Crowell kiest dit keer voor een behoorlijk ingetogen plaat en een grotendeels akoestische instrumentatie. Het kleurt fraai bij zijn bijzondere, uit duizenden herkenbare en nog altijd uitstekende stem. Het is een stem die zich subtiel beweegt door de rootsongs op Close Ties. Maar het is ook een stem waarin je volop emotie en doorleving hoort. Luister maar naar 40 Miles From Nowhere. Tail squirrel across the main road through the wood. Some ninja on a dirt bike nearly ran him down for good. Right about now, it gets quiet around here. What with nightfall in the wind. boards creak and the faucets leak. But it's the emptiness that sings. The wind grows chill. Then lies still. Forty miles from nowhere. At the bottom of the world. sky. A diamond studded dome. A hundred billion points of light to guide my way back home. When the moon is hanging fat and full, and all those jangling stars recede out couch on a midnight porch is where my footsteps lead. You always said I made my bed 40 miles from nowhere at the bottom of the world. anything that we can do. Rings hollow down a telephone line. There's a cedar grove in back of the house, maybe halfway down the hill. A place to go to just lay low when we had some time to fill few gravestones, a pre Civil War fence, and a random arrowhead. It's where the beehive swarmed three summers ago. Too wet, the old man said. So it's me and your little lap dog and that old brindle cat trying to keep this place in line heading into town these days is the last thing on my mind. I weep for you. It's what I do. Forty miles from nowhere, at the bottom of the world. the bottom of the world. cover van deze week. Tijdens een kerstfeest in 2015 besloten drie vrouwen, die nooit eerder samen hadden gewerkt, een song te zingen. Met gitaar in de hand zei Jennifer McCarter, die we nog kennen van de McCarter Sisters, zongen ze een psalm. Het geluid dat door de kamer stroomde was magisch en de dames wisten onmiddellijk dat er iets geweldigs gebeurde. Eens luisteren hoe zij een versie van Singing the Blues weten neer te zetten. should I go? Windtown Marshals met The Burning Blue. Fire them up, lads, and have no fear. The squadron leader says the coast is clear, just a routine patrol. We've been here countless times before. Said that the last time we did this run, got bounced by one they came out of the sun think it's parachute on my back. Cause my best friend, he didn't come back. The powers of be say it's worth the cost. It's in these skies, this war will be won or lost. Don't understand how we got this far. Finished basic training at the end of March, and these last few months have been a blur. Sleep deprivation and you kind of warm. swing my harness up on through the door. Your picture's next to my heart. My will's on the cockpit floor. And it's every man for himself. Superstitions for your health. The powers that be say it's worth the cost. It's in these skies, this war will be won or lost. Keep an eye out over your shoulder. That's what the guys in the Cause they're still here drinking, still here drinking. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. We gaan naar drie zangers die niet meer onder ons zijn. Met Carl Perkins en Dixie Fright hebben we een song die meer rock and roll is dan country. Porter Wagoner is met Misery Loves Company puur country. En Roy Orbison bevindt zich ergens tussen de rock and roll en country met Running Scared. and he flashed a quart and hollered, Rave on children, I'm with you. Rave on cats, he cried. It's almost dawn and the cops are gone and it's all get Dixie fried. Now Dan got happy and he started raving. He jerked out his razor, but he wasn't shaving. And all the cats knew to jump and hop and he was born and raised in a but you shot me holler, rave on children, I'm with ya. Rave on cats and cry. It's almost dawn and the cops are gone and let's all get Dixie fried. The cops heard Dan when he started to shout. They all ran in to see what it was about, and I heard him holler when they led him away. He turned his head, and this is what he had to say: "Holler, rave on, children, I'm with you. Rave on, cats, they cry. It's almost dawn, and the cops are gone. Let's all get Dixie fried. Get fried." all, hun, that I'm in here, but holler, rave on, I'm with you. Rave on, cried. It's almost dawn and the ain't gone, and I've been Dixie Pride. Crossroads. the drinks are on me. myself. All by myself. So break out the bottle. Chase to the Future. Heerlijk om af en toe van die gouden ouwe te horen. Met de Canadese zangeres Whitney Rose en haar album Rule 62 komen we weer in het heden van 2017. Can't Stop Shakin'. voor de top. In deze rubriek schenk ik aandacht aan de hits van nu en aan de songs die daar kans op maken. Vandaag luisteren en alleen nieuw werk van Rebel Heart met Cody en Boys Night Out met Baby Doll. Om daarna over te stappen naar Rascal Flats en Back to Us. Ter afsluiting van het blokje Candy Farno met Gone Fishing. and so baby.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 and that keeps pushing you away. How many nights have you laid here with me feeling like I left, waking up in a stranger's bed? Don't know how I got lost, I don't know how to get back. Don't know how you haven't hit the door with your bags all packed. Every morning I hear you pray for the old me instead of waking up in a stranger's bed. I'm gonna run straight back to us, baby. No more saying. few pictures 是。 Singer-songwriter Mark Broussard heeft het album Easy to Love uitgebracht, met erop onder andere Please, Please, Please. I, believe in peace and love, faith and honesty. But you can you can dream. Don't get down when you're swimming upstream. afscheid, ofwel Sad Goodbye van Wound Tide. Zo droevig is het afscheid trouwens ook weer niet, want volgende week ben ik terug. Met opnieuw twee uur country, in de breedst mogelijke zin van het woord. Every is a brand new start, I thought that I was good heart is just a body part today. My back's high, packed, I'm out the door. I guess you don't want me anymore. But that's always the way that it seems. You don't love me, it's a shame to say. All the years we had together and you threw them away. Every day I think at where you are. Since the day you broke my heart, I guess I never really played my part. Or maybe you just couldn't change your ways. The children that you left behind, you just won't pay them any mind. But your mind hasn't been working recently. You don't love me, it's a shame to say. All the years we had together and you threw Every day I think at where you are and where I could have been with you.